Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote groep lokale en provinciale bestuurders van de Partij voor de Dieren... willen dat het bestuur van de partij opstapt. Dat staat in een brandbrief. Er is flinke ruzie tussen het bestuur en partijleider Esther Ouwehand... vertelt verslaggever Arjan Noorlander. Een conflict dat dus eerst ging over de inhoud, over de koers van de partij ontaarde en escaleerde volledig deze zomer. Partijen wilden niet met elkaar praten. En wat er over is van dat inhoudelijke debat is nu toch vooral modder gooien. Het bestuur wil dat ouwehand terugtreedt en gaat haar niet voordragen als de nieuwe lijsttrekker. Maar een grote groep bestuurders is het daar niet mee eens. Zij denken dat de partij uit elkaar valt als ouwehand weg moet. Het aantal slachtoffers van de aardbeving in Marokko is opgelopen naar bijna 2900. Ook zijn er meer dan 2500 gewonden. De hulp in het rampgebied komt op gang, maar op sommige plekken worden mensen nog aan hun lot overgelaten, ziet verslaggever Onno Beukers. Ali vertelt dat het huis hier eigenlijk pas een jaar geleden gebouwd is en nu ja, zijn alle muren ingestort, het halve huis is ingestort. Daarom hebben ze zoveel mogelijk huisraad nog naar buiten gebracht. hebben ze hier al hulp gehad van de regering? Er zijn hier 14 mensen overleden en we hebben alle mensen hier zelf uit het puin moeten halen, want hulp is hier nog niet geweest. Veel gebieden zijn nog niet bereikbaar door bijvoorbeeld rotsblokken op de weg. En de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bezoekt vandaag Rusland. Hij is vanochtend vroeg met de trein de grens overgestoken. Waarschijnlijk praat hij later vandaag met de Russische president Poetin. De verwachting is dat, dat ze het gaan hebben over wapenleveringen. En de voetballers van Portugal hebben een nieuw record te pakken. Ze boekten gisteren hun grootste zege ooit. 9-0 werd het tegen Luxemburg. De Portugese legende Ronaldo deed niet eens mee. Hij was geschorst en kon dus geen goaltje meepikken. In het weer nog vanochtend mist en in het oosten kans op buien. Daarna is het een tijdje droog en af en toe best zonnig. Later zijn er wel weer pittige regen- en onweersbuien. Het wordt 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N242 middenmeer richting Alkmaar staat 3 kilometer file tussen Her-Waard en industriegebied Boekelermeer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 als het bestuur terugtreedt en Esther Ouwehand aanblijft als partijleider. Het dodental na de aardbeving in Marokko is opnieuw naar boven bijgesteld. Het aantal slachtoffers staat nu op bijna 2900. Ruim 2500 mensen raakten gewond. Online gokbedrijven doen volgens de kansspelautoriteit te weinig om spelers te beschermen, terwijl ze wel een zorgplicht hebben.